Ze gaan naar links, ze gaan naar rechts, ze gaan er diep, ze gaan er hea We gaan naar links, we gaan naar rechts, we slepen onze ploeg erdoor. Hey ja, hey ja, hey.